Maar wat ik je zeggen moet, haal niets in je hoofd. Ik heb jou toch niks beloofd, blijf nog even vrijgezel. Hoppa, oh yeah, yeah. Nee, ik trouw nog niet zo snel. Hoppa, oh yeah, yeah. Ik kijk het nog even aan, voor mijn naar dat huis te gaan. alsjeblieft. Kan net zoveel van jou als jij van mij. En is het einde als ik met je vrij. Dus geloof me nou geloof me nou, al trouwen zou doe ik dat die bloemen die jij me geeft, dat heb ik nog nooit beleefd. Ook al ben je nog zo lief.